nieuws van 12 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het is nog steeds niet duidelijk of de bewoners thuis waren... in een van de twee huizen in Urk waar vanavond een explosie was. Uit het andere huis ligt een gewonde in het ziekenhuis. Twee mensen raakten lichtgewond. Een aantal huizen is in brand gevlogen. In de buurt moest iedereen zijn huis uit. De oorzaak van de explosie is een gaslek. In Schiedam hebben ongeveer 100 mensen een protestmars gehouden... na aanleiding van de dood van Mitchell Winters. Vanmiddag had de gemeente Schiedam de mars verboden... maar omdat er maar 100 mensen waren, mochten ze de tocht toch lopen. Winters werd door de politie doodgeschoten na een alarmtelefoontje over een beroving. Later bleek dat Winters zelf 112 had gebeld en zijn eigen signalement had doorgegeven. De instantie die wangedrag door de politie van Chicago onderzoekt... heeft materiaal van 100 incidenten online gezet. De autoriteiten hopen daarmee het vertrouwen van de inwoners in de politie terug te winnen. Die verhoudingen bereikten een dieptepunt in 2014... toen een blanke agent een zwarte tiener doodschoot. Er staan ruim 300 fragmenten van geweld online. En Polen begint in september met de werving van 35.000 burgers voor een aparte militaire eenheid. De spanning met Rusland is de aanleiding, schrijft de BBC. De burgers worden getraind in militaire vaardigheden en bewapend. De Poolse minister van Defensie zegt dat het land wil voorkomen dat Rusland op dezelfde manier verdeeldheid gaat zaaien als in Oost-Oekraïne is gebeurd ongeveer twee uur geleden zijn de eerste treinen in België weer gaan rijden. Ook al hebben de stakers en de spoorwegen geen overeenstemming bereikt. Als dat de komende dagen ook niet lukt, willen de bonden over ruim een week opnieuw staken. De Belgische spoorwegen waarschuwen dat de treinen voorlopig nog niet volgens dienstregeling rijden. Het weer. In het noordoosten en soms ook in Limburg komen nog zware onweersbuien voor. Die geven lokaal ook wateroverlast. Later vanavond of vannacht wordt het droog en dan is de temperatuur 15 graden. Morgen geregeld zon, in het zuiden meer wolken en vooral daar ontstaat later op de dag weer onweer. Het wordt van 20 tot 27 graden.